Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het Gevelingenmeer in Zeeland gaat de Koninklijke Marine vanmiddag verder zoeken naar twee vermiste duikers. Gevreesd wordt dat ze niet meer in leven zijn. De twee gingen gisteren bij Scharendijken duiken naar een scheepswrak. Toen ze s'avonds laat nog niet terug waren, sloeg een restauranthouder alarm. Afgelopen nacht zochten de kustwacht, de KNRM en de brandweer tevergeefs met duikers, helikopters en reddingsboten. Zolang het zoeken bij Scharendijken duurt, is de omgeving voor andere duikers afgesloten. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen door een val uit het Kraanhotel. Dat is een oude hijskraan op de vroegere NDSM-werf waarin luxueuze suites zijn gemaakt. Die zitten op 35, 40 en 45 meter hoogte. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de val een feest aan de gang in het Kraanhotel. De dominee uit Renoy, die in november ernstig werd mishandeld, heeft voor het eerst met de pers gesproken. Tegen RTL Nieuws vertelt zij dat zij volledig afhankelijk is van anderen en dat ze haar werk niet meer kan doen. Dominee Wassenaar had in november een afspraak met een man die in de kerk in Renoy de piano zou stemmen. Ze werd zwaar mishandeld en raakte halfzijdig verlamd. De pianostemmer, een man uit Tricht, zit vast op verdenking van poging tot moord. Volgens dominee Wassenaar was zijn daad een schreeuw om hulp. In de Franse wijnstreek ten noorden van Bordeaux hebben hagelbuien grote schade aangericht aan de wijngaarden. ik de hagelstenen van 2,5 centimeter. Volgens wijnboeren zijn veel knoppen die volgende week in bloei zouden komen kapot, net als nieuwe takken. Delen van het getroffen gebied bij Bordeaux kampten vorig jaar met strenge vorst. Gevreesd wordt dat de wijnoogst door alle tegenslag dit jaar en volgend jaar tegenvalt. Het weer, eerst geregeld zon en opnieuw warm, 26 tot 29 graden. In de loop van de middag in het zuiden kans op onweer met hagel en windstoten en plaatselijk veel regen.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 Het is natuurlijk José Koning. Zij was twee weken geleden in de krocht in Zandvoort en eh, gaf een geweldig optreden. Zij staat natuurlijk bekend om haar Braziliaanse nummers, maar ook traditionele jazzkansen. En zo heeft ze onlangs ook laten horen Nederlandse muziek, want zij heeft een eh, prachtig album ook opgenomen met nummers van Lennart Nijg. Haar eh, echt, eh, toenmalige echtgenote. Dit nummer was So In Love. Het is een nummer geschreven door Cole Porter. En het komt van het album Who's the Bossa? Met een tweede titel The Chamber Music Project. We gaan verder met ehm, een klein beetje meer tempo. Het is een nummer dat heet Dobri. Het is opgenomen door Jaroslav Jakubovic en Randy Brecker. Het komt van een album af, Jazz at the Prague Castle. Het is eh, opgenomen in 2010, het is een live nummer. In Praag eh, heb je een kasteel waar veel jazzconcerten worden georganiseerd. En eh, deze Jaroslav Jakubovic is vroeger geëmigreerd naar Israël. Daar vandaan in 1970 door naar, naar Amerika, naar de Berklee College of Music. Hij heeft met Buddy Rich gespeeld later... En ook met Lionel Hampton. Ga luisteren naar het nummer Dobry. home. Mm-hmm. Kubovic Q en Randy Brecker met het nummer Dobry. In de Dixieland is Tiger Rack een klassieker. En daarvan heb ik een live nummer meegenomen. Uitgevoerd door Coleman Hawkins in Zurich op 4 eh, mei 1936. Tiger Rag van Coleman Hawkins. Tiger Rag is geschreven en gecomponeerd door een eh, band... die heet de Original Dixieland Jazz Band. Zij hadden hun uh, hoogtijdagen tussen 1917 en 1936. En ze hebben vele Dixieland standards gemaakt... zoals eh, Tiger Rag dus, nou, Royal Garden Blues, Sensation, Fidgety Feet... en noem het maar op We gaan luisteren naar een nummer van hunzelf. Ehm, en dat heet de Dixie Jazz Band One Step. Thank you. Original Dixieland Jazzband. We gaan verder met een artiest die ook in de Dixieland zijn sporen heeft verdiend... maar ook in de andere vormen van jazz. Fats Waller. Hij is de zoon van een, eh, van een dominee uit New York. Begon al te spelen eh, op de piano toen hij zes was. Natuurlijk in de kerk van, eh, van zijn vader en ging daar ook later orgel spelen. Fats Waller componeerde en maakte natuurlijk muziek. Hij is de componist van het al onbekende Honeysuckle Rose... Er stond ook een leuk verhaal, wat ik u niet wil onthouden, in, eh, op de Wikipedia van uh, Bij een van zijn optredens werd hij na afloop ontvoerd door vier mannen. En hij werd eh, gemaskerd gebracht naar een, ja, naar een andere locatie. En daar, daar werd hij geforceerd om te gaan spelen. En dat bleek in 1936 te zijn op de verjaardag van El Capone. En daar heeft hij veel succes gehaald. En was, zoals de geruchten gaan ook veel geld verdiend. Ik ga twee nummers van hem draaien. Komt van een verzamelalbum I Got Rhythm uit 1996. Het eerste nummer heet Blue Turning Grey Over Joy. En het tweede nummer heet The Fats Wallers Original E-Flat Blues. tell where it's at. Fetswaller. Ga verder met Louis Armstrong en de Dukes of Dixieland. Beckertown Blues. never let me down. But I wasn't satisfied. I had to run around. That's just like you, Pops. That's just like you. Man, don't say that. Say something else. Yes, I'm lonesome, boy. I'm lonesome as can be. this world all over, wondering where she could be. I must ask her to forgive me. Maybe she'll come back to me, but I doubt it. I really find a thing or two. Well, here's a tip. I'm gonna pass on down to you. Oh, you cats out Never mistreat your woman because it's gonna bounce right back on you. That is no stitch. Deze maand is het 20 jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. Ik heb een eh, mooi nummer van hem meegenomen... samen met het Count Basie Orchestra. En u gaat luisteren naar I've Got You Under My Skin... live opgenomen in het Sands Hotel in Las Vegas uit 1955. Thank you. got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin?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 Run for cover. Running high. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. And each time I do. the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Een andere band die uh, aandacht verdient is de New Cool Collective. De Nederlandse band heeft uh, onlangs een Edison gekregen voor hun werk. Ik was uh, vorig jaar in Caprera, eh, waar Benjamin Herman optreedt. Trad. En hij is natuurlijk een, eh, een deelnemer van de New Cool Collective. En ik heb daar een cd meegenomen. Dat is de New Cool Collective Big Band featuring Cherno Coite. Cherno Coite is een, een saxofonist. Hij komt uit Senegal. Hij is uh, bekend omdat hij uh, de saxofonist is van de Orchestra Baobab. Die al heel lang in de hoofdstad van Senegal, Dakar, speelt. De New Cool Collective was daar ehm, in 2012 eh, voor een aantal concerten. En toen zijn ze in contact gekomen met de band... doordat ze gingen eten in een restaurant waar zij speelden. En eh, ze hebben gevraagd of eh, Benjamin Herman mee mocht spelen. En dat mocht. Benjamin Herman zegt zelf... Ik was zo nerveus. Ik mocht met zo'n grote band meespelen. Ik voelde me daar eigenlijk onwaardig voor. En... Um, het, ge, het goede daarvan is dat ik in contact kwam met hun eh, saxofonist Tjerno Koite. En vanuit daaruit zijn de contacten gelegd en hebben ze in 2016 eh, eh, en 17 drie concerten gegeven en een album opgenomen. En het is een heel mooi album geworden. En gaat u luisteren naar het nummer Pade. Collective met Tjerno Koite, het nummer Pade. Tjerno Koite, zoals eh, verteld, hij eh, maakt deel uit van het orkestra Baobab uit eh, Senegal. En natuurlijk heb ik ook een nummer van hun uitgezocht. Van hun album A Night at Club Baobab, Jinma Jinma. Extra Biobob met Jinma Jinma. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van, eh, van deze uitzending van CFM Jazz. En dat is van Zole Jiménez, Pequeñas Cosas. Het nummer heet Poquito a Poco. Gaat u luisteren naar, eh, naar dit nummer. Voordat ik afsluit nog even dit. Mocht u zin hebben om een keer eh, een uitzending bij te wonen... om misschien eens uw favoriete jazznummers te laten afdraaien, spelen er misschien iets bij te vertellen... neem even contact op met ons. Het kan via de website van CFM... of natuurlijk via het telefoonnummer van CFM... als iemand in de eh, studio aanwezig is... Of via Facebook. We hebben ook een, uh, een uh, Facebookgroep van CFM Jazz. Neem even contact met, op ons, met ons op. En wij vinden het altijd leuk om van u te horen.